ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Het Openbaar Ministerie eist 14 jaar cel tegen een man uit Pakistan... die opriep om Geert Wilders te vermoorden. De PVV-leider vertelde de rechters wat die bedreigingen met hem doen. Meneer de voorzitter, leden van de rechtbank... ik ben over een paar weken, in oktober om precies te zijn... precies 20 jaar mijn vrijheid kwijt... omdat mensen me willen vermoorden... voor wat ik zeg, vind, schrijf en doe. 20 jaar is een hele lange tijd, weet u. Ik ben nu 60... En ik ben eigenlijk sinds mijn veertigste al onvrij. Ja, in totaal zijn er twee verdachten en die zijn er allebei niet bij in de beveiligde rechtbank op Schiphol. Omdat ze in Pakistan zitten. En als ze worden veroordeeld, dan is de kans klein dat ze ooit hun straf zullen uitzitten. Als KLM nog een keer de fout ingaat met nachtvluchten, dan krijgen ze een flinke boete. De vliegmaatschappij heeft drie nachten een route gevlogen die alleen overdag mag worden gebruikt om overlast te beperken. En daar is de inspectie boos over. Als KLM het nog een keer doet, dan moeten ze elke keer 10.000 euro betalen tot maximaal maximaal een ton. je kunt weer wandelen op landgoed Ten Treek in Leusden is dat. Het gebied werd in juli deels afgesloten na incidenten met een wolf. Een hond werd daar aangevallen en later werd een meisje gebeten. En nu de zomervakantie voorbij is, zijn er minder bezoekers in het bos... en is de kans ook kleiner dat de wolven mensen tegenkomen. En nog steeds geldt wel het advies om de bossen niet in te gaan met jonge kinderen en loslopende honden. Ja, en dan nog dit. Eh, Nederland heeft vanochtend opnieuw goud gepakt op de Paralympische Spelen in Parijs. Jitse Plat was verreweg de snelste op de triathlon voor sporters met een beperking. Hij won op de vorige twee Spelen ook al beide keren goud. Maar toch had hij van tevoren best last van wat zenuwen. Vooral door het vieze zwemwater in Parijs. Ik was eh, redelijk nerveus voor het zwemmen. Ik had expres niet verkend ook een beetje risico eh, om, om in ieder geval gezond te blijven vooraf. Ehm, maar goed, toen ik uit het zwemmen kwam, eh, zag ik in het veld al wel dat ik eh, ja, behoorlijk eh, goed gezwommen had. Ja, en dan langzaam ga je wel eh, kijken van genoeg is genoeg. En het met wielen zeker niet meer alles hoeven geven. Ja, het was inderdaad eh, helemaal niet nodig. Want hij kwam dik een minuut voor de nummer 2 over de finish. Heb ik nog wat weer voor je. Het is droog en er is flink wat zon. Later is er wat meer bewolking en wordt het ook broeierig. Vooral in het noorden en het oosten is er vanmiddag kans op pittige regen- en onweersbuien. Het wordt 24 tot 30 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de Hart van de ANWB. Het wordt minder druk, maar het is nog steeds druk. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Na een ongeluk tussen Naden en Knoop Eemnes. 5 eh, kilometer file. rijstrook is nog even dicht op de A8 Zaanstad richting Amsterdam. 10 minuten vertraging tussen Zaanstad Koog en Knoop het Bijna 10 minuten op de A9 Diemen Alkmaar. Tussen Amsterdam Zuidoost en Aalsmeer. 10 kilometer file. 25 minuten vertraging op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Knoop het Kooimeer en Knoop het 15 10 kilometer file. 10 minuten op de A10, Koenplein richting het Amstel... tussen Amsterdam Sloterdijk en Amsterdam Oud-Zuid en een kwartier op de N516.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 and leave behind the springtime days. Go looking for the summer. This ain't no game of kiss and tell. The implications, how you knew so well. somehow mine time And I'm glad I crashed the wedding It's better than I could have been a I said true love lasts forever we're back together As if we never met Looking back glad I crashed the wedding I don't wish I'd been mad at me for taking her away Cause I stay.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 vanmiddag staat nog een Pakistanse verdachte terecht. De inspectie dreigt met een dwangsom tegen KLM... omdat de luchtvaartmaatschappij drie keer afweek van de standaard vertrekroutes voor nachtvluchten. Als KLM nog een keer in de fout gaat, moet het bedrijf voor elke overtreding 10.000 euro betalen. Het landgoed Den Treek in Leusden is weer open voor publiek. Daar waren twee incidenten met wolven. Maar nu de zomervakantie voorbij is, is de kans kleiner dat de wolven mensen tegenkomen. Het weer, later vanmiddag vooral in de oostelijke helft regen- en onweersbuien, mogelijk met hagel en veel wind. En tot die tijd kan het nog 30 graden worden. perfect stranger another hustle free 9. Zie I've been tragic like I'm Marlon Brando When I look at my girl I could pretend really meant too much when I look at my China girl.